Eindhoven Airport heeft vanochtend vluchten geannuleerd. Door de mist van gisteravond konden enkele vliegtuigen niet landen op Eindhoven Airport. Die vliegtuigen hadden vanochtend weer vertrekkende passagiers moeten meenemen. Maar omdat ze niet op het vliegveld staan, gaan die vluchten dus niet. Vluchten die nog wel gaan, hebben soms een vertraging van enkele uren. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het afgelopen nacht relatief rustig gebleven. De demonstranten hebben de barricades in het centrum van de hoofdstad versterkt... ter voorbereiding op een mogelijke nieuwe actie van de politie. Uit het hele land zijn tientallen bussen naar Kiev gekomen... met mensen die zich bij de demonstranten aansluiten. De situatie is al weken gespannen in Oekraïne. Pro-Europese demonstranten verzetten zich tegen het beleid van de pro-Russische president Yanukovych. Het wordt voor flexwerkers mogelijk gemakkelijker om een huis te kopen. In januari begint een proef waarbij werkenden met een tijdelijk contract een hypotheek kunnen krijgen. Bij de proef werken Opvion Hypotheken uit bureau Randstad en Vereniging Eigen Huis samen. Om in aanmerking te komen voor een hypotheek wordt bij deze groep niet het arbeidsverleden maatgevend, maar het toekomstperspectief. Flexwerkers die van de uitzendorganisatie een perspectiefverklaring krijgen, worden door Opvion op dezelfde manier behandeld als huizenkopers met een werkgeversverklaring. De bekritiseerde doventolk bij de herdenkingsplechtigheid voor Nelson Mandela zegt dat hij dinsdag last had van hallucinaties en stemmen in zijn hoofd hoorde. Volgens hem verklaart dat waarom er niets van te begrijpen was. Ik probeerde mezelf onder controle te krijgen en de wereld niet te laten zien wat er aan de hand was, zei hij tegen een Zuid-Afrikaans radiostation. De man maakte dinsdag een potje van en bleek niet te beschikken over de basiskennis om te kunnen tolken. Het weer geleidelijk zon. Vanmiddag eh, flinke periode met zon. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu vrij snel op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam rijdt het nog langzaam tussen Naarden en knooppunt Muidenberg over 4 kilometer. A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Maarsen en Vinkeveen 5. Verderop tussen Apkoude en knooppunt Amstel 7. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen het knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade 14 kilometer. Dat had te maken met een ongeluk, maar de rijstroken zijn wel weer vrij. Op de ringweg A10 vanuit Zaanstad staat file tussen knooppunt Waal Watergraafsmeer en De Rij 5 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag voorknopend Ipenburg 7. Dat heeft te maken met het ongeluk op de A4. De weg is daar dus weer open. A20 naar Gouda bij Moordrecht 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 radio. Met ZFM. Hele fijne dagen.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 doesn't really feel like Christmas at all. Those Christmas lights We're walking in the air. We're floating in the moonlit sky. The people far below are sleeping as we fly.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 感觉。